Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De NS heeft in een jaar tijd heel veel appjes gekregen. 2500 kwamen er binnen, allemaal over overlast. Sinds een jaar kun je een berichtje sturen via WhatsApp als je iets ziet dat niet mag. En mensen appen over allerlei dingen, zegt de NS. Maar dat gaat eh, onder andere over eh, nou, als mensen lawaai maken of eh, rotzooi maken in de trein. Of kan ook meldingen over coronakapjes zijn. Maar ook inderdaad over mensen die zich onprettig bejegend voelen door andere reizigers. Met ongeveer de helft van de berichtjes werd iets gedaan. Er werd een waarschuwing uitgedeeld of iemand opgepakt. Bij bosbranden in Turkije zijn de afgelopen dagen vier mensen omgekomen. 180 anderen raakten gewond. Onze correspondent Mitra Nazar vertelt dat er veel schade is. Er is heel veel landbouwgrond vernietigd. Uh, men vreesde ook dat er duizenden dieren zijn omgekomen. Ehm, eh, ook woonwijken zijn, eh, zijn geraakt. Ehm, ja, dus het is, het is, een flinke klus om alles, alles te blussen. Vooral langs de Middellandse zeekust in het zuiden zijn de problemen groot. Duizenden brandweermensen zijn daar aan het blussen. Heb jij deze film al gezien? You don't know everything about me. I've lived a lot of lives. Before I was an Avenger. Before I got this family. Black Widow. Hoofdrolspeler Scarlett Johansson klaagt Disney aan... omdat je die film al kan zien op Disney+, Plus, terwijl hij nog in de bioscoop draait. De actrice krijgt een deel van de bioscoopopbrengst... en als fans dus geen kaartje kopen, maar gaan streamen, houdt zij minder over. Scarlett Johansson hoopt via de rechter een schadevergoeding te krijgen. Het was weer een bloedstollende nachtje op de Olympische Spelen in Tokio. De BMX-baan knalde Nick Kimman voor iedereen uit. Zijn broertje en vrienden zaten voor de tv op de plek waar Nick traint. Hij je hoort het wel, hij won goud. Er was ook nog een bronzen medaille bij het BMX'en voor Merel Smulders. Het weer, wisselvallig dagje. Nu vooral in het westen kans op regen. Vanmiddag en vanavond trekken de buien over het hele land. Het wordt 19 tot 24 graden.